Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Boerenprotesten zorgen nog steeds voor problemen op de snelweg. De boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Die gaan veel te ver, vinden de boeren. En daarom gooiden ze vanochtend vroeg allemaal mest, hooi en zelfs asbest op snelwegen door het hele land. Op lag graan silo bij, eh, bij Barneveld en uh, hoop afval. Ik heb wel op wat afslagen gezien dat daar wat eh, pallets en andere spullen lagen. Ik heb er zelf verder geen last van gehad. Ik heb wel een paar hoop eh, mest en eh, bulken en alles zien liggen. Maar dat kon er allemaal precies omheen mee rijden. Rijkswaterstaat is er minder blij mee. De rommel zorgde voor lange files en onveilige acties. Dit gaat te ver omdat voordat je het weet ontstaan of gebeuren er eh, grote ongelukken. ja, en dat wil je gewoon niet op je geweten hebben. Dat willen we gewoon niet hebben. Boeren stop ermee is dan ook de oproep. Veel snelwegen zijn trouwens inmiddels weer vrij. Alleen op de A1 en A28 ligt er nog troep op de weg. Er is een zesde verdachte opgepakt voor de moord op Peter R. de Gisteravond werd de man van 27 aangehouden in Helmond in Brabant. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij in een bende zat... die in ruil voor geld geweldsklussen deed voor opdrachtgevers. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd vorig jaar neergeschoten in Amsterdam... en overleed later de aanslag in Den Bosch was waarschijnlijk een vergissing. Vannacht was er een ontploffing midden in een woonwijk. Volgens Omroep Brabant was het explosief eigenlijk bedoeld... voor de vriendin van oud-motorbendeleider Klaas Otto. De ontploffing zorgde voor een ravage... door de verslaggever van Omroep Brabant. De voordeur ligt er helemaal uit. Eh, ja, de, als je binnenkomt heb je zo'n afdakje. Daar zijn de dakpannen eh, naar beneden gekomen. Je zag de toiletdeur zelfs scheef eh, in de sponning hangen. Dus puin in de, in, de, in de hal zag je ja, enorm veel schade. In het huis waar de explosie afging sliep een gezin met twee jonge kinderen. Zij zijn niet gewond geraakt. Het weer nog, een beetje van alles wat. Af en toe wolken en kans op een buitje. Maar ook flink wat zon vandaag bij 18 tot 22 graden. Morgen warmer, maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg, maar op de A9 heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoefendorp en Amstelveen Stadshart rijdt het langzaam. En dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid. En op de A7 van Zaanstad naar Horen zorgt een vrachtwagen met pech voor een kwartier vertraging. Dat is tussen de afrit Weidewormer en de afrit Avenhoorn. De rechterrijstrook is daar dicht.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 take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. You take up every corner of my mind. you I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do?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 Boeren moeten stoppen met onveilige acties. Die oproep doet de politie Oost-Nederland nu samen met Rijkswaterstaat en een aantal veiligheidsregio's. In een gezamenlijk statement erkennen zij het grondrecht om te demonstreren... maar vragen ze ook om daarmee geen gevaarlijke situaties te creëren. De 26-jarige tenniscoach Max Wenders is voor 12 jaar geschorst vanwege matchfixing. Hij heeft volgens de toezichthouder in het tennis meerdere aanklachten toegegeven. De Boerburgerbeweging blijft stijgen in de peilingen. De partij van Caroline van der Plas kwam vorige maand in de peilingwijzer uit op 9 tot 13 zetels.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 ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, een gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn stil bij mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zo nog te vieren je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer.